Mark Visser met het NOS-journaal. Pro-Russische separatisten Oekraïne de komende drie jaar zelf besturen. Dat staat in een wetsvoorstel van president Poroshenko... dat hij komende dag aanbiedt aan het parlement in Kiev. Poroshenko komt ook met een amnestiewet... De Oekraïense president benadrukt dat het zelfbestuur tijdelijk is. In de tussentijd wil hij de overheid decentraliseren. Daarvoor is ook een wijziging van de grondwet nodig. Poroshenko had vorige week al aangekondigd dat de separatisten in Donetsk en Lugansk op meer autonomie kunnen rekenen. Details gaf hij toen niet. Poroshenko zei wel dat Oekraïne één land moet blijven. Een jongen van 15 uit Gouda is onlangs naar Syrië vertrokken. Dat heeft hij via Facebook laten weten, schrijft het AD. De jongen is van Iraakse afkomst en zat in 5 HAVO. Na vragen van klasgenoten op Facebook bevestigde hij dat hij in Syrië zit... maar wilde er verder niets over zeggen. PvdA-kamerlid Marcouch is in de Haagse Schilderswijk bekogeld met eieren en vuurwerk. Hij was er op werkbezoek naar aanleiding van een incident ruim een week geleden toen agenten bij een supermarkt werden belaagd. Tegen Omroep West zei Marcouch dat zijn jas besmeurd is met eieren en dat hij mogelijk aangifte doet. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. medische staf van de club heeft daarmee ingestemd. Van Basten zat bijna drie weken ziek thuis. Na het overlijden van zijn vader in juli kreeg hij last van hartkloppingen. En dat leidde tot veel speculaties over zijn toekomst als trainer. Het weer vannacht overwegend droog met kans op nevel en mist. Overdag geregeld zon en dan vooral in het midden en noorden kan er een bui vallen.